Goedenavond, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Parijs wordt de vermoorde docent Samuel Paty herdacht. Hij werd vrijdag op straat onthoofd door een extremistische moslim. Honderden mensen zijn op dit moment bij elkaar gekomen om hem te herdenken. In totaal zijn er 400 gasten uitgenodigd. Daar zitten natuurlijk veel politici onder. De huidige president Macron is er, de vorige president François Hollande is er. Natuurlijk zijn ook familie en nabestaanden van Samuel Paty, de vermoorde leraar, erbij. 100 kinderen van scholen zijn uitgenodigd in en om Parijs. De dader werd na het incident doodgeschoten. Zeven andere verdachten zijn opgepakt, vertelt correspondent Frank Renaud. Die hebben op verschillende manieren bijgedragen aan de onthoofding van de leraar vrijdag. Het gaat onder meer om vrienden en familieleden van de dader. Twee jongens van 14 en 15 zijn ook opgepakt. Zij wezen in ruil voor geld de docent aan op het schoolplein. En twee Franse moslima's zijn zondagavond gewond geraakt bij een ruzie bij de Eiffeltoren. Ze werden met een mes aangevallen en mogelijk racistisch toegeroepen door twee andere vrouwen. De Franse regering verbood na de moord op leraar Samuel Paty een aantal islamitische organisaties. Franse moslims zeggen dat ze daarna te maken hebben gekregen met islamofobie. de Duitse minister van Volksgezondheid heeft corona. Na een kabinetsvergadering vanmiddag kreeg hij verkoudheidsklachten. Direct daarna heeft hij een sneltest gedaan waaruit bleek dat hij inderdaad corona heeft. Hij zit in quarantaine. De rest van het kabinet hoeft dat niet omdat er voldoende afstand is gehouden. En over een uur dan begint het Champions League seizoen voor Ajax. Niet eenvoudig tegen de winnaar van twee jaar geleden, Liverpool. Je hoort trainer Erik ten Hag. Voor mij is het de beste ploeg in de wereld. Hè? Echt waar? Wacht even. Jij vindt Liverpool de beste ploeg van de wereld? Als je het ene jaar de Champions League wint en het jaar later de Premier League... Ja, dan toon je aan dat je de beste ploeg van de wereld bent. Ajax-Liverpool wordt gespeeld in de Johan Cruijff Arena zonder supporters. En het weer nog. Let op als je naar buiten moet, want vooral aan de kust kan het vanavond flink waaien. En er zijn ook af en toe buien. Morgen minder wind, maar wel weer wolken en ook opnieuw buien. Er zijn ook opklaringen en het wordt 15 tot 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtauto op de A7 vanuit Zaandam naar Hoorn. Tussen Purmerend Zuid en afrit Avenhoorn. Daardoor 3 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Mag het licht uit? Mag het licht uit? Mag het licht uit? Nou, wat graag. Gelukkig is het de laatste zaterdag van oktober weer de jaarlijkse Nacht van de Nacht. Honderden bedrijven, gemeenten, restaurants, tienduizenden mensen doen die nacht mee aan allerlei activiteiten om eindelijk weer eens van het nachtelijk duister te genieten.